Goedenavond, ik ben Suzanne en dit is het nieuws van NOS op 3. Vapen is onder jongeren bijna net zo populair als roken. Volgens het Trimbos Instituut wordt vapen vaak neergezet als minder schadelijk alternatief voor roken. Maar de nicotine die in vape zit is hartstikke schadelijk, zegt deze arts. Het verstoort de aanleg van verbindingen in de hersenen. En als je die verbindingen niet aanlegt op het juiste moment, dan komt dat later ook niet meer goed. En dan zie je dat dat later problemen geeft met concentratievermogen, met impulscontrole. Dat mensen makkelijker last krijgen van depressieve klachten, van angst stoornissen. Ja, bovendien rookt 70% van de vepende jongeren ook sigaretten. Die krijgen dus te maken met dubbele ellende. De uitgaven aan dure medicijnen tegen kanker... die ervoor zouden kunnen zorgen dat iemand langer leeft... zijn sinds 2012 explosief gestegen. Maar ze hebben niet genoeg effect, zegt het kankercentrum. Omdat de levensverwachting van patiënten met uitgezaaide kanker... bijna niet is toegenomen... wil het kankercentrum dat er goed wordt nagedacht... of die dure medicijnen nog wel voorgeschreven moeten worden. Ook omdat ze maar bij een kleine groep aanslaan. En het eh, gaat ten koste van andere zorg. het is bekend naar welke ploeg wielrenner Primoz Roglic overstapt. Het wordt Bora Hans Grohe. Roglic is een van de succesvolste renners uit de historie van Jumbo-Visma. Dit jaar won hij onder meer de Ronde van Italië en ook die van Catalonië. En sinds kort rijdt er een hele speciale taxi rond door Venlo in Limburg. Namelijk de tegeltaxi. Die vervoert geen mensen, maar die haalt tegels op om ervoor te zorgen dat meer mensen die uit hun tuin halen. Ik ben de tegeltaxi vandaag. Ja. Ik kom met de tegels bij de mensen ophalen. Ja. Kan, eh, dat kan er de 10 zijn, dat kan er de 15 zijn. Het ligt eraan wat de mensen boete hebben eh, staan. Ja, de gemeente Venlo haalt dus de tegels gratis op. Want minder bestrating in de stad betekent meer groen en daar willen ze naartoe. De taxi haalt niet alleen je tegels op. Je krijgt dan ook nog eens een kortingsbon om planten te kopen. Het weer. Vanavond en vannacht houden we het eh, niet helemaal droog. Vooral in het noorden blijft het regenen. Morgen wel droog. Een mix van zon en wolken bij maximaal 18 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB.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 And that's why I'm in the mood for this October. I plan to love him all I can. What is more exciting than the crisp, brisk weather in the fall? It's especially delighting when you got a guy so handsome and so tall, and that's why I'm in the mood for this October. found an end in summer, man. You can talk about Maytime and a spring romance. But even the snowy white December doesn't have a chance. Cause I am in the mood for this October. I caught him in the autumn Ja, welkom eh, luisteraars bij ZFM. Uh, eh, ja, zondagochtend, dan weet je het wel, tien uur. Dat betekent ZFM Jazz, samenstelling en presentatie. Auko Beuving, heel fijn dat je luistert vanochtend. Eh, ja, twee uur mooie jazzmuziek op deze prachtige, ik zou bijna zeggen herfstachtige zondagochtend. lekker temperatuurtje vandaag ook, boven de 20 graden. En als het over de herfst gaat, dan kan je natuurlijk niet om dat thema heen. Dat speelt wel een beetje door deze uitzending de autumn en eh, herfst. Ja. Gele bladeren, Indian summer. Eh, ja, herfstbokbier zou ik bijna zeggen. Spinnen, paddenstoelen. Nou, iedereen kent het allemaal wel. Dus het thema van deze keer is een beetje herfstig. En ja, dan gaan we over naar het volgende nummertje. En dat is een bekend nummertje van Herbie Man. En eens eh, dus even kijken wat ik die neergezet heb. Herbie Man. Autumn Nocturne. Nocturne. dat was natuurlijk Herbie Man. We begonnen deze uitzending met een... Uh, dit oktober gezongen door Julie London... van haar fantastische cd Calendar Girl. Eh, iedere maand een lied. En eh, ja, ik heb toch maar weer die draad opgepakt... om als ik presenteer toch maar weer deze cd erbij te pakken... en het juiste liedje op te zoeken dit oktober. En wie weet ontmoet jou zelf ook wel een Indian Summer Girl of Indian Summer Man. Uh, nou, Herbie Man, daar kom ik weer op. Dit de, speelt natuurlijk de fluit. Josh Uma speelt de gitaar. En dat komt allemaal van een LP Love and Weather <coughs> uit 1956. Dus allemaal wat ouder. Een andere bekende zangeres, uh, Diane eh, Schuur... Eh, ooit ontdekt door Stan Getz. En die heeft ook een mooi nummer gemaakt over oktober. het, zeg maar, het, het, Oktober Goes heet dat nummer. Moet ik het even opzoeken? Diane Schuur, mooi nummertje ook. Eh Komt-ie. snow begins to fly above the smoky roofs. I watch the planes go by, the children een Schuur. Ook nog pianiste volgens mij. Ook nog blind volgens mij. En eh, ja, begon als eh, country countryzangeres. En vanaf 79 is ze ongeveer eh, ja, de jazz ingegaan. En inderdaad, ze is ontdekt door Stan Getz... tijdens een van de jazzconcert... En is daarna ook nog regelmatig in het Witte Huis geweest om jazz te doen. Want Nancy Reagan was nogal gecharmeerd van haar. Dat allemaal terzijde over deze fantastische zangeres Diane Schuur. Eh, ja, tijd voor eh, iets heel anders. Tijd om het tempo iets op te schroeven. En als we het tempo gaan opschroeven, dan kom ik terug bij eh, Eddie Daniels en Gary Burton. En een cd'tje uit Benny Rides Again in, uit 1992. En daar het bekende nummer After You're Gone. Eddie Daniels. Eens even kijken, hier heb ik hem. Eh, die verwijst eigenlijk naar een tournee... wat eh, eh, clarinetist Eddie Daniels en vibrafonist Gary Burton... in de negentig jaren speelden met muziek van Benny Goodman en Lionel Hampton... een leuke, ja, leuke cd is dat geworden. 1992. en dat, op de, ja, dat is natuurlijk de soort xylofoon waar ze op die Gary Burton op speelde. En ook een, een leuk xylofonspeler is deze meneer. Harry Breuer, een uh, maletspeler. En, ja, de dans macabre, maar dan met een beetje letten eh, accentje erin. En er zijn ook wel eh, klassieke reuzen die ook wel eens de jazzkant uitgaan. En één daarvan is deze meneer. even kijken of ik hem kan zien. Nigel Kennedy, wie kent hem niet zou ik bijna zeggen. Hij heeft ooit een cd'tje gemaakt. 2003 Nigel Kennedy Plays Jazz. En daarop staat het nummer Autumn Leaves. moeten toch eh, stoppen. Want ik zie dat dit nummer uh, wel heel erg lang duurt. 9 minuten. En dat gaan we niet doen in, in deze uitzending natuurlijk. Dus vandaar een stukje van Nigel Kennedy. Uh, plays jazz. En, in dit geval Autumn Leaves. En dat deed hij samen met Peter Pettinger op piano. Best een aardige cd trouwens. Voor een, je ziet niet vaak dat klassiek gescholden de jazz gaan spelen. Je ziet eerder jazzmuzikanten die ook klassieke uitvoeringen geven. Leuk uh, tijd voor een ander geluid. Tijd voor John Coltrane en uh, Johnny Hartman. Autumn Serenade. Through the trees comes autumn with her serenade. melodies, the sweetest music ever played. Autumn kisses we knew are beautiful souvenirs. As I pause to recall, the leaves seem to fall like tears. Silver stars clinging to an autumn sky. Love was ours until October wandered by. Let the years come and go, I'll still feel the glow that time cannot fade when I hear that lovely autumn serenade. Mm-hmm. Eh, John Coltrane en eh, Johnny Hartman. Johnny Hartman, eh, een van mijn favoriete zangers. Man heeft zo'n eigen sound. En dat kan je ook zeggen van een figuur die heet Ivan Lins. En ja, die, een aantal jaren geleden, ik denk begin 2000, 2006 misschien... was in de Philharmonie in Haarlem regelmatig op zondagmiddag een concert... wat opgenomen werd door de NPO en dan werd dat ergens later uitgezonden. En vaak zat daar het Metropoolorkest op... met een aantal gasten. En een van die gasten was die Ivan Lins. En van dat concert heb ik nog een nummer gevonden. Oh, ik zie de datum erbij staan. Het was eigenlijk in 14 eh, mei 2006. Metropoolorkest, commissar de Nova. Uh, thank you. Next song is uh, maybe is my most recorded song ever. This is called uh, Commissar de Novo in English had a, a lyric called I, The Island. And, uh, and I would like to introduce to the stage a great saxophone player. It's from Italy, He's a great friend and a great musician, Stefano De Battista. beira do barco ter me socorrido. Começar de novo e contar comigo vai valer a pena ter amanhecido tuas garras sempre tão seguras sem o teu fantasma sem tua moldura sem tuas escolas sem o teu um domínio sem tuas esporas, eh, sem o teu fascínio. Começar de novo e contar comigo vai, vai valer. Yeah. Vince Mendoza toen eh, die concerten eh, deed eigenlijk. Die was toen de tijd eh, vaste dirigent van het Metropoolorkest. dan de hoogste tijd voor een van mijn favoriete zangeressen. Turn Back Time. En, en dat wordt gezongen door Beardy Bell. Een Noorse jazzzangeres. As I touched the rose, all the petals fell off, and the stem stood there naked, wittingly exposed. The perfect composition wasn't there anymore. The sublime must have recipes scattered out on the floor. The pitiable sight of the fragmented bloom as a smell of decay suddenly filled the irreversible and oh so irremediable deed. Despite self reproach, I'm a pro. tijdje geleden heb ik eens een uitzending gedaan over de harp in de jazzmuziek. Er zijn tegenwoordig best wel een aantal harpspelers. Uh, Joel Ross is een hele nieuwe natuurlijk. En de, nou, nee, eh, ik vergis me, Joel Ross heet ze niet. Nou, in ieder geval een aantal moderne harpspelers heb ik gedraaid toen. Maar een van de oudste harpspelers, Dorothy Espy... die heeft ook nog een nummertje gedaan wat in deze uitzending past. Autumn in Rome, op harp. eyes tonight. So facts uncommonly clear. I gotta find who's now number one and why my angel eyes ain't here. find who's now the number one and why my angel eyes ain't here. Excuse me while I disappear. Eh, Jack Jones eh, van eh, Wives and Lovers. cd'tje uit de 60 jaren volgens mij. LP was het toen, maar nu inmiddels een cd. Best een, mooie cd. En ook Jack Jones heeft wel een markante stem. dan kom ik bij een andere jazzfiguur, soulfiguur. En haar naam is, moet ik even opzoeken hoe ze ook alweer... Oh ja, die heet Ledici. En die heeft ooit een cd gemaakt, Feeling Orange and Sometimes Blue... Zo mooie nummers op. Uh, Lady kom ze. Oh, oh, oh. Mm. Mm. Mm. by my window, baby, the autumn leaves of red and gold. I see your lips, those summer kisses, yes, those sunburned hands I used to hold. Oh, baby, since you went away, the days go golden long, and soon I hear all the winter song, yes. But I miss you most of all, my darling. It's when the autumn leaves, they start to fall Sometimes Blue, cd uit 2002. Zogenaamde soul jazz. Eh, af en toe ook best de moeite waard, zou ik zeggen. Ehm, ja, dan zijn we al toe aan het laatste nummer van het eerste uur. Eline uh, Elias en eh, Kissed by Nature heet die cd. En dat is het nummertje Oktober, Kissed by Nature. Ja, hoe kan je gekust worden in de herfst? door de natuur. Nou, dat weet iedereen. Als je s'morgens de deur uitgaat... dan wil je nog wel eens tegen een web aanlopen...